Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. 1G voor concerten is geen goed idee. Dat vindt festival- en concertorganisator Mojo. Vanavond gaat het kabinet waarschijnlijk bekendmaken dat grotere concerten weer mogen. Maar dat moet wel iedereen van tevoren getest zijn. Dat vindt de concertorganisator niet logisch, omdat je voor een avondje hossen in de kroeg bijvoorbeeld niet meer hoeft te testen. En ook festivals in de zomer moeten gewoon zonder 1G kunnen. Volgens Mojo hebben de Fieldlab-experimenten laten zien dat dat gewoon veilig kan. In Den Bosch en Breda zijn alleen eigen inwoners welkom tijdens carnaval. Ze roepen mensen van boven de rivieren op niet te komen, anders wordt het te druk in de cafés, meldt de Telegraaf. In Zuid-Limburg zijn feestvierders uit andere delen van het land wel welkom. De Nederlandse economie is vorig jaar supersnel gegroeid. Met z'n allen verdienden we 4,8% meer dan een jaar eerder. En daarmee is de coronacrimp uit 2020 meer dan goed gemaakt. Komt vooral doordat we weer meer spullen kochten. Maar hoe goed de cijfers ook zijn, ze vertellen niet het hele verhaal, zegt economieverslaggever Lisa Schallenberg. Is wel belangrijk om erbij te zeggen dat het natuurlijk niks zegt over hoe we er precies doorheen zijn gekomen. De schulden die zijn opgebouwd, pensioengeld van ondernemers dat in hun bedrijven zit en mentaal leed, fysiek leed van de coronacrisis. Het is natuurlijk gewoon een berekening van wat we verdiend hebben met z'n eh, allen, maar veel andere zaken van belang die komen niet terug in die cijfers. En dit hoor je niet meer als er een Tesla langsrijdt in de VS. You are really disgusting. You know you're a disgusting man. Ja, de elektrische auto's kunnen allerlei geluiden maken als je op de toeter drukt. Maar Amerikaanse verkeersveiligheidsdiensten willen het niet meer. Doordat je naar scheten, geiten en la cucaracha luistert... hoor je die ene toeter of sirene misschien niet die wel belangrijk is. De kans op ongelukken wordt groter en dus worden 500.000 auto's teruggeroepen. Tesla-baas Elon Musk is er niet zo blij mee. Hij zegt op Twitter dat het een actie is van de plezierpolitie. Het weer, het waait stevig. Vanmiddag komt er ook flink wat regen aan en is het een graad of 9. Morgen eerst ook regen, later wordt het droog en is het eigenlijk best warm. 11 graden op de Wadden, 14 graden in het zuiden van het land.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 De grootschalige oefeningen waarover Rusland de afgelopen weken sprak... gaan nog wel door. Hoeveel militairen er vertrekken is niet duidelijk. Uit zijn bureau Randstad blijft profiteren van de krappe arbeidsmarkt. Vorig jaar steeg de omzet met 19 naar ruim 24 miljard euro. De winst steeg naar ruim 700 miljoen. In Lemmer, in Friesland, is vanochtend vroeg een man doodgestoken. De politie heeft twee verdachten opgepakt. Een man van 36 en een vrouw die bij hem was. Volgens de Leeuwarden Courant zijn het slachtoffer en de verdachte Poolse arbeidsmigranten.